Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de meeste Tweede Kamerleden tegen de coronapas bij sportclubs zijn. Het demissionaire kabinet wil dat vanaf zaterdag iedereen boven de 18 moet worden gevraagd naar een QR-code. Niet alleen van spelers dus, maar ook van het publiek. Sportkoepels zien problemen omdat de handhaving erop heel lastig is en omdat sporten hierdoor wordt ontmoedigd. En veel politici hebben daar begrip voor, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Heel veel partijen vinden dat de amateursport uitgezonderd moet worden van de maatregelen en ook partijen partijen die alle andere maatregelen steunen hebben veel vragen. Dus waarschijnlijk moet het kabinet daar iets mee gaan doen. Maar wat precies, dat is nog onduidelijk. De meeste Tweede Kamerleden hebben wel ja gezegd tegen de andere coronamaatregelen van het kabinet. Op veel plekken in het land is het druk bij priklocaties waar je zonder afspraak terecht kan. In Brabant was het zelfs zo druk dat de GGD vroeg aan mensen om niet meer te komen. Heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe coronamaatregelen. Vanaf zaterdag moet je op meer plekken je coronapas laten zien. Ruim 4 miljoen sneltesten gaan de prullenbak in. Het ministerie van Volksgezondheid vernietigt ze omdat ze over de datum zijn. Dat staat in een brief van demissionair zorgminister De Jonge aan de Kamer. En de teller kan nog oplopen. Volgens een schatting verlopen er nog ruim 5 miljoen testen dit jaar. Op middelbare scholen en mbo's worden steeds vaker gaslessen gegeven over abortus, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat vooral om anti-abortusclubs die lesgeven op streng christelijke scholen. Verslaggever Maxime legt uit hoe het eraan toe gaat. In die lessen worden dan bijvoorbeeld veel afbeeldingen getoond van de ontwikkeling van bevruchting tot foetus. Ehm, met daarbij bijvoorbeeld termen als eh, de baby of er wordt gevraagd aan leerlingen eh, welk gevoel krijg je nou als je ziet dat een abortus een einde aan het leven maakt. Ehm, we spraken ook jongeren die vertellen dat ze soms foto's van bebloede foetussen uitgedeeld krijgen. Organisaties van gynaecologen, artsen en seksuele voorlichters willen nu dat er strengere regels komen voor die gastlessen. Want informatie uit zulke lessen is volgens hen niet altijd volledig en kan misleidend zijn. NOS Stories heeft nog meer uitgezocht over hoe jongeren over abortus denken. Check de hele video op het YouTube-kanaal. Het weer vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen begint mistig, maar dat lost later op. De zon is niet veel te zien. Het wordt maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. De avondspits is bijna voorbij. In Friesland, rond het IJsselmeer en bij Utrecht komt plaatselijk dichte mist voor. Vijf minuten vertraging nog voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Er staat nog 2 kilometer file. En de rechterrijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen. Dat komt door een ongeluk.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 Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off. Yes. Wait till my clothes are worn. It's speakers. I'm Still jumping six in the morning. that side hip huggers, over Shake a little something on the floor. I need that. Get me off. my clothes come off. Let's get open, cause of course. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. Oh. jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas.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 Ik verlies mezelf in het leven, maar ik ga niet wanneer je me Je weet dat ik ken jou als de beste, ik ken jou als de beste, I'm in en na. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet alsof we niet weten nog steeds een kust in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruis ligt in bed Doe nou net alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed Tú me peleas cosas que imaginas pero no imaginas que me encanta verte Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre je boos bent. Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, hey. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je draakt me nog steeds een kust in mijn nek. Doe nou niet alsof como te gusta a ti así. Yo solo tengo a ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así.